Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet hoopt de anderhalve meter afstand vanaf 20 september te kunnen loslaten... zei demissionair premier Rutte zojuist tijdens een persconferentie. Nachtclubs en discotheken blijven voorlopig nog wel dicht. En ook moet je straks een toegangsbewijs kunnen laten zien... bij festivals en evenementen met meer dan 75 mensen. En verder geldt, daar waar grote groepen mensen bij elkaar komen in de overige horeca bij evenementen zoals festivals, sportwedstrijden en congressen. En in theaters, bioscopen en concertzalen wordt per maandag 20 september boven 75 personen een toegangsbewijs verplicht. Dat kan een vaccinatiebewijs, negatieve test of herstelbewijs zijn. Gisteren werd al bekend dat mbo's, hbo's en universiteiten de boel vanaf komend collegejaar weer grotendeels open mogen gooien. Omdat ruim een miljoen jonge mensen nu al anderhalf jaar lang grotendeels online onderwijs krijgen. En de gevolgen daarvan zijn gewoon heel ernstig. Alles afwegende geven we daarom nu voorrang aan het mbo en het hoger onderwijs... en laten we daar met ingang van het nieuwe studiejaar de anderhalve meter los. Concreet is dat vanaf maandag 30 augustus. Wel moeten studenten nog een mondkapje op de gang op en mogen er maar maximaal 75 mensen in een collegezaal. Op middelbare scholen veranderen de regels nog niet. Daar blijft de anderhalve meter regel nog gelden. Voor alle versoepelingen geldt wel een grote maar. Op 17 september besluiten ze er definitief over. Ander nieuws, we hebben de Tour, het EK en de Olympische Spelen gehad. En nu begint de eredivisie weer na de zomerstop. Op dit moment trappen Go Ahead Eagles en Herenveen het seizoen af. In Deventer, waar de wedstrijd wordt gespeeld, zit de sfeer er al lekker in, zegt commentator Mark Kloostra. Alleen al voor het stadion is dit al een eh, aanwinst voor de eh, eredivisie. Dit, dit, dit stadion aan de Vetkampstraat, midden in een woonwijk, waar ook gewoon eh, de helft van de mensen een vlag... Ja, het is net als bij het Nederlands elftal, weet je wel. Dan heb je zo'n oranje straat, dat heb je hier door de hele wijk heen. Mensen met eh, rood-gele vlaggen. En het weer nog. Het blijft droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen aardig wat zon en 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Bij de afsluitdijk heb je nog steeds behoorlijk veel verdraging richting Friesland.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 two, one, la camisa small. Como la dieta keto, por si me controlo y me quedo quieto. que quiero comerte todo eso completo. De ese culo me volvió un teco. Eh. Micro, dosis, rola, oxi. Pensando solo había un sí.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 Een nieuwe tijd begint voor ons zoals je zei. Het is ons moment van ochtends vroeg tot avonds laat. Maakt niet uit hoe alles gaat, blijf nu maar bij mij. Het is zo mooi. verdwenen en mijn lach weer is verschenen en nooit meer zal verdwijnen.